Gert met het NOS Journaal. In verband met de naderende storm heeft het KNMI voor het Noordwesten code oranje afgekondigd. In de rest van het land geldt code geel. De noordwestenstorm met de naam Corrie bereikt in de loop van komende nacht het land... en gaat gepaard met zware windstoten. Rijkswaterstaat verwacht ook een hoge waterstand. Vrijwel zeker gaan de Hollandse IJsselkering en de Haringvlietsluizen dicht... En waarschijnlijk ook de Oosterscheldekering en de Ramspolkering. Op een aantal plaatsen sluiten GGD testlocaties om stormschade te voorkomen. In de ziekenhuizen liggen 1154 coronapatiënten, 25 meer dan gisteren. Op die IC's is het aantal coronapatiënten iets gedaald. Het RIVM meldt ruim 75.000 nieuwe besmettingen. Het aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger... omdat 131.000 besmettingen over de afgelopen tijd nog niet zijn verwerkt. In Londonderry in Noord-Ierland is Bloody Sunday herdacht. Het is vandaag 50 jaar geleden dat Britse militairen het vuur openden op Rooms-Katholieke demonstranten die opkwamen voor hun burgerrechten. 13 mensen kwamen om het leven, onder wie enkele kinderen. Bij een monument werden kransen gelegd en de namen van de slachtoffers opgelezen. De Britse regering bood in 2010 zijn excuses aan... en erkende dat de militairen zonder reden ongewapende burgers hadden gedood. Londen had jarenlang beweerd dat de militairen uit zelfverdediging het vuur hadden geopend. De finale van de Australian Open is bij de mannen gewonnen door Rafael Nadal. De Spaanse tennisser kwam met 2-0 in sets achter tegen de Rus Daniel Medvedev... maar won daarna drie sets op rij. En door zijn eindzege in Melbourne heeft Nadal geschiedenis geschreven. Hij heeft nu een recordaantal van 21 Grand Slam-titels behaald.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 I love it when you look at me that way. Now we're in the order of a hero at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The Disney place, your favorite song. Kanye's all. Now you're beckoning for me to dance.